Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag een nieuwe nationale veiligheidsstrategie gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat de VS hun macht moeten laten gelden over het hele Amerikaanse continent. En ook staat er dat er snel vrede moet komen met Rusland en dat Europa zijn eigen boontjes moet doppen. Iedere nieuwe regering in Amerika stelt zo'n document op om aan te geven waar de komende jaren de nadruk ligt in het buitenlandbeleid. Verder schrijft de VS dat het vreest voor de ondergang van de Europese beschaving... doelend op migratie in Europese landen. Bondscoach Ronald Koeman is tevreden met de loting voor het WK voetbal komende zomer. Hij noemt de groep waar Oranje in terecht is gekomen redelijk in evenwicht. Het Nederlands elftal neemt het in groep F op tegen Japan en Tunesië. De derde tegenstander wordt pas in het voorjaar duidelijk... als de winnaar van de play-off wedstrijden tussen Oekraïne, Polen, Zweden en Albanië bekend is. Nederland speelt de eerste wedstrijden in Mexico en de staten Missouri en Texas... waarbij het in de zomer erg warm kan zijn. Dat kan een rol spelen bij de wedstrijden van Oranje. De gemeente Nune heeft per ongeluk adressen bekendgemaakt... van mensen die bezwaar hadden tegen de komst van een AZC. De ruim duizend adressen zijn doorgestuurd naar 52 inwoners. De ontvangers hadden zich aangemeld voor de hoorzitting die binnenkort gehouden wordt. Volgens de gemeente gaat het om een menselijke fout. Iemand had de adressen moeten anonimiseren. In de tijdelijke opvang in Nuenen zou plek moeten komen voor 200 asielzoekers. De burgemeester van Middelburg heeft haar ambtsketen weer terug. Ze was een deel verloren tijdens een fietstochtje door de stad vorige maand. De vinder van de ketting zegt tegen Omroep Zeeland dat hij gerinkel hoorde op straat. Hij dacht dat het om een fietssleutel ging, maar het bleek om de penning te gaan. De man heeft het missende onderdeel vandaag weer teruggegeven aan de burgemeester van Middelburg.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 Jockey H est de retour. me fly. De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.